Oh, ik voel me fijn, zou geen ander willen zijn. Oh, ik voel me fijn van binnen, elke dag maakt mij zo blij. En ik zou wel willen gillen, ik heb alle dagen pret. Zal het nooit meer anders willen, maar dat heb ik al gezegd. En oh, laat alles maar zo. Nog even en ik geef het ook aan jou. En ik zou wel willen gillen. Ik heb alle dagen pret, zal het nooit meer anders willen, maar dat heb ik al gezegd. Zal het nooit meer anders willen, maar dat heb ik al gezegd. Oh, ik voel me fijn, Zou geen ander willen zijn. Oh, ik voel me fijn, want binnen elke dag maakt het mij zo blij. En ik zou wel willen beginnen. ik heb alle dagen pret. Zal het nooit meer anders willen, maar dat heb ik al gezegd. En oh, laat alles maar zo Nog even en ik geef het ook aan jou. En ik zou wel weer beginnen. Ik heb alle dagen pret, zal het nooit meer anders willen, maar dat heb ik al gezegd. Zal het nooit meer anders willen, maar dat heb ik al gezegd.